Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De meeste Nederlanders zijn niet open over de bedrijven waarin ze investeren. Dat staat in een onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer dat vandaag verschijnt. Acht van de elf onderzochte banken geven in bijvoorbeeld hun jaarverslag of op de website weinig inzicht in de activiteiten die ze financieren. Daardoor kan de consument lastig achterhalen of een bank maatschappelijk verantwoord met zijn geld omgaat. Volgens de onderzoekers zijn de ABN AMRO en de NIBC-bank het minst transparant. ASN Bank en Triodos geven de meeste openheid over hun investeringen. Onderzoekers van het CERN-instituut in Zwitserland hebben metingen gedaan die ze zelf niet voor mogelijk hielden. Bij een proef met de internationale deeltjesversneller is een zogenoemde neutrino afgeschoten die sneller dan het licht ging. De onderzoekers zijn verbijsterd omdat volgens de relativiteitstheorie van Einstein niets sneller kan gaan dan het licht. Als de meting correct is, zou een van de pijlers onder de natuurkunde wegvallen. Wereldwijd reageren wetenschappers met sceptisisme en ook bij CERN zelf kunnen ze het eigenlijk niet geloven. Ze hebben onderzoekers in de VS en Japan gevraagd de testgegevens te beoordelen. In de gevangenis van Vught is een gevangene bij een kleine brand in zijn cel gewond geraakt. De man heeft de brand zelf veroorzaakt. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vijf gedetineerden in de naastgelegen cellen werden geëvacueerd. De brand kon snel worden geblust. In de Braziliaanse stad Sao Paulo heeft een jongen van tien zijn lerares en daarna zichzelf neergeschoten. De jongen had een revolver meegenomen naar school. Om onbekende redenen schoot hij daarmee zijn juf neer. Ze raakte gewond aan haar heup. Daarna schoot hij zichzelf twee kogels door het hoofd. De jongen van tien overleed later in het ziekenhuis.